Een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Materieel een papierrecyclingbedrijf in Noord-Brabant binnengevallen. Met een panzervoertuig ramde de politie het toegangshek van het bedrijf in Oosterhout. Er werden ook een politiehelikopter en een drone ingezet. De politie wil niet zeggen wat de reden was voor de inval. Volgens Brabantse media is er één arrestatie verricht. Na de aardbeving van de afgelopen middag in Groningen zijn honderden schademeldingen binnengekomen. Rond half negen s'avonds stond de teller op 316. Centrum Veilig Wonen in Appingedam, waar mensen hun schade kunnen melden, bleef vanwege de beving langer open om iedereen te woord te kunnen staan. Tientallen mensen kwamen naar het gemeentehuis in Loppersum om hun boosheid te uiten over de beving, die het gevolg is van de gaswinning. De beving was de zwaarste in vijf jaar en had een kracht van 3,4. President Trump maakt een eind aan de speciale status voor immigranten uit El Salvador... die na de zware aardbeving van 2001 naar Amerika waren gekomen. Bijna 200.000 mensen moeten volgend jaar terug... tenzij ze een permanente verblijfsvergunning weten te krijgen. Ook 50.000 mensen uit Haiti moeten terug. De regeling voor immigranten uit rampgebieden was tijdelijk... maar werd door vorige regeringen steeds verlengd. Trump maakt hier nu een einde aan. Voor het eerst in twee jaar praten Noord- en Zuid-Korea de komende dag weer met elkaar. Het gesprek gaat over de deelname van Noord-Korea aan de Olympische Winterspelen in het zuiden. Officieel zijn de landen al decennia met elkaar in oorlog. Maar de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft gezegd dat hij een delegatie wil sturen... onder wie twee deelnemers aan het kunstschaatsen. In zijn nieuwjaarstoespraak zei Kim dat hij hoopt dat de Spelen een succes worden. Ook Zuid-Korea hoopt op de deelname van de Noord-Koreanen vanwege de symbolische waarde, maar ook omdat de kans op een Noord-Koreaanse aanval tijdens de Spelen dan een stuk kleiner is. Het weer, is droog met landinwaarts lichte vorst. Overdag hier en daar wat zon, maar ook veel wolkenvelden.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 for you. It's alright, but don't you see? When you're near, I get weak in my knees. en stuur u allemaal fijne dagen en...